uur. Eerst een klomp met het NOS-journaal. Sint Maarten moet binnen een jaar weer op orde zijn. Dat zijn gevolmachtigd minister Doran York na een extra ministerraad in Den Haag. Het was voor het eerst dat er een vertegenwoordiger van het eilandbestuur... bij een raad over de orkaan Irma zat. Ze zei na afloop dat ze er vertrouwen in heeft dat de schade snel wordt hersteld. Ze heeft het dan niet over weken of maanden, maar in een jaar moet het wel lukken, denkt ze. De hulpverlening verloopt goed volgens de minister. Ze vindt dat Nederland er alles aan doet om het eiland weer op de been te krijgen. Door de chaos bij de reorganisatie van de nationale politie... had niemand controle over de uitgaven van de Centrale Ondernemingsraad. Dat is de belangrijkste conclusie in het eindrapport... over de geldverspilling bij de KOR. Die gaf veel geld uit aan feestjes en dure etentjes. Door de snelle invoering van de nationale politie... werd de administratie niet goed gecontroleerd. De Duitse luchtvaartmaatschappij Air Berlin heeft tientallen vluchten geschrapt... omdat zo'n 200 piloten zich vandaag hebben ziek gemeld. De maatschappij staat op de rand van een faillissement. Volgens de directeur van Air Berlin komt het bedrijf nog meer in gevaar... door de actie van de piloten. Ze zouden boos zijn over de voorwaarden waaronder de luchtvaartmaatschappij... door een potentiële koper zou worden overgenomen. Op de plek van de Belmerbaaiers in Amsterdam komt een nieuwe stadswijk. De overheid heeft de oude gevangenis voor 84 miljoen euro verkocht aan een vastgoedontwikkelaar. Die gaat er 1350 nieuwe appartementen bouwen, zowel huur als koopwoningen. Daarvoor worden vijf gevangenistorens gesloopt en het hoofdgebouw wordt een plek voor kunstenaars. Het wordt een autoluwe wijk die energie-neutraal moet worden. Het weer, af en toe zon, maar ook wat buien, soms met onweer. Het waait flink bij 15 tot 18 graden. Morgen wordt het erg onstuimig met de eerste najaarstorm van het jaar. Vooral langs de kust is kans op windstoten van rond de 100 km per uur. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files in de Randstad op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij knopen de Nieuwe Meer 3 kilometer, vertraging ongeveer een kwartier. De is een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam.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 pagaste mal a mi cariño tan sincero. Lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte troubles aside.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 the wind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 your parachute.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 when I'm feeling down. I think of simple things that help me get by. Oh, power and religion are holding hands against all reason. Soon the politicians will be touching little boys with Pope's permission. I, I never thought I'd cry from seeing people die for their own conviction. I know it's all been said before but still you don't seem to stop the boy. I need peace, I need love, I need all the things that above above. I need chocolate cake and lemon pie. I need to kick it.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 something just like this. you are. 是。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 met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. 谁挂？